Bye. droeg ik mijn zware lot. Oer ten is, oer in nacht is, bij een kraak zak ik er droog. min het zonk als een steen. Maar hoe zwier mijn lot ik weer. blø hengjen og en skås, som de deilet min svira låt. Som die deilet min svira

soul.

partir.